Hij had met heel veel liefde een zendertje gebouwd. En ook zijn kleine jongen was er al mee vertrouwd. Als papi op zijn werk was, ging hij naar het apparaat. Dan riep hij, hier is ja. alles prima. Met de kippen, het varken en de rest. Papi, ik zorg je goed voor mama. Want voor jou doet kleine Jan altijd zijn best. van een trieste morgen, een morgen vol geweld. Twee mannen sloegen mami en vroegen haar om geld. Klein Jantje sloop heel stiekem naar het zenderapparaat en huilend 山川。 kwam aangevlogen. Hij bracht zijn vrienden mee. Ze sloegen die twee boeven finaal in de puree. Dankzij die kleine zender en dankzij kleine Jan moesten die twee bandieten voorheen van. Papi in huis is aan.